Zit van der Linde met het NOS-journaal. De polderbaan op Schiphol is vanaf morgen weer volledig beschikbaar voor het vliegverkeer. Begin deze maand werd de baan op zonnige dagen tussen 10 en 12 niet gebruikt vanwege de schittering van zonnepanelen. Het zicht van de piloten werd door de panelen te erg belemmerd bij landing. Volgens Schiphol is er op dit moment geen veiligheidsrisico meer, omdat de stand van de zon is veranderd. Een structurele oplossing voor het probleem is er niet. De gemeente Haarlemmermeer denkt erover om de helft van de panelen bij het zonnepark naast de luchthaven weg te halen. De Israëlische premier Netanyahu brengt komende woensdag een bezoek aan Hongarije voor een gesprek met premier Orbán. Het internationaal strafhof heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Netanyahu voor zijn rol in de Gaza-oorlog. Maar Hongarije is niet van plan hem te arresteren. Landen die, zoals Hongarije, zijn aangesloten bij het strafhof... moeten eigenlijk gevolg geven aan hun uitspraken. Maar Orbán noemt het bevel verkeerd. In een oud klooster in de Brabantse plaats Nuland heeft een grote brand gewoed. De rook was in de wijde omtrek te zien. Eén persoon heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Nuland kon ontstaan. De Amerikaanse acteur Richard Chamberlain is overleden. Hij brak door in de jaren 60 als Dr. Kildare in de gelijknamige serie. Later speelde hij hoofdrollen in series als De Doornvogels en Shogun. Ook speelde hij de hoofdrol naast Sharon Stone in de film King Solomon's Mines uit 1985. Het Amerikaanse blad Variety meldt dat hij op Hawaii is overleden na een beroerte. Richard Chamberlain was 90 jaar. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Lokaal is er kans op een, op een bui. Aan de kust waait het flink. Het wordt maximaal 10 graden. In de rest van het land een paar graden warmer.